Vijf uur. Marnik Champersen eh, met het NOS Journaal. De zoon van de Amsterdamse burgemeester Halsema is vorige maand aangehouden. Volgens de Telegraaf was dat na een gewapende inbraak... maar de burgemeester ontkent dat met klem. Ze schrijft in een brief aan de Amsterdammers dat haar zoon zich met vriendjes verveelde... en dat ze toen een verlaten woonboot zijn binnengegaan. Ze zegt wel dat hij een verboden nepwapen bij zich had... en dat hij ook door het binnengaan van de boot de wet heeft overtreden... Daarvoor zal hij de gevolgen moeten dragen, schrijft de burgemeester. Ze is boos op de Telegraaf omdat ze vindt dat haar zoon door de berichtgeving wordt beschadigd. Het aantal mensen met de mazelen is wereldwijd flink toegenomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn bijna drie keer zoveel besmettingen gemeld als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Afrika is het aantal besmettingen enorm toegenomen. In Europa raakten in de eerste helft van dit jaar al meer mensen besmet dan in heel 2018. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de grootste uitbraken in landen waar relatief weinig mensen zijn ingeënt. Saoedi-Arabië heeft de activiste Loujain al-Hadloul vrijlating aangeboden... op voorwaarde dat ze in een video zou zeggen dat ze niet is gemarteld. Dat zegt haar zus. De activiste heeft dat aanbod volgens haar familie geweigerd al Lou werd vorig jaar aangehouden. Ze voeren met andere campagne voor het recht van vrouwen om auto te rijden. Facebook heeft inhuurkrachten laten luisteren naar audioberichten van gebruikers. Volgens het bedrijf werden ze ingehuurd om te checken of het programma om spraak naar tekst om te zetten wel goed werkte. De medewerkers wisten niet van wie de berichten waren. Facebook zegt er nu mee te zijn gestopt. Het weer. Lokaal valt een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 9 en 13 graden.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 Real nigga bitch, nigga. Now wildin', ready for all the violence. I don't need a nigga jacking that he riding. I got this 450, this shit all up on my hip. I blow that shit, now you ain't Bobby the hat whip.